3 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de afgelopen 24 uur zijn 507 mensen positief getest op het coronavirus. Gisteren waren dat er 655 eergisteren 636. De afgelopen week zijn 4438 personen positief getest... en dat is bijna duizend meer dan de week ervoor. Blijkt uit data van het RIVM. Er zijn zes nieuwe ziekenhuisopnamen gemeld, één minder dan gisteren. De afgelopen week zijn 55 mensen met corona opgenomen in een ziekenhuis. Dat waren er de week ervoor 35. Er zijn drie nieuwe doden gemeld. Op het Museumplein in Amsterdam is vanmiddag gedemonstreerd... naar aanleiding van de dood van Bas van Wijk. Hij werd vorige week zaterdag doodgeschoten in een recreatiegebied in Amsterdam. Meer dan 100 mensen kwamen samen onder het motto Elk leven telt, geen geweld. Bij een podium werden witte rozen neergelegd. Er werd een minuut stilte gehouden tegen zinloos geweld. Er was muziek en er waren sprekers. Vier verdachten zitten vast. Een van hen heeft bekend dat hij de schutter was. Rusland heeft zijn steun uitgesproken voor de Wit-Russische president Lukashenko. Die zei gisteren al dat het Kremlin hem steunde, maar toen bevestigde Moskou dat niet. De twee landen hebben volgens twee verdragen de plicht om elkaar te helpen... als de veiligheid, de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van de ander gevaar loopt. In Minsk is vandaag weer een demonstratie tegen Lukashenko. Oppositieleider Tiganovskaya heeft daartoe opgeroepen. Elders in de stad begon twee uur geleden een kleinere pro-regeringsbetoging. Lukashenko zei daar dat nieuwe verkiezingen ondenkbaar zijn. En het weer tot slot. Vanmiddag trekken onweersbuien over.